In my head and in my heart, I know that time is now. Ja, goede leider voelt aan wanneer die moet stoppen en dat is nu, zegt ze. Het is nu zoeken naar een opvolger. Sturgeon werd vooral bekend door haar strijd om Schotland onafhankelijk te maken van de rest van het Verenigd Koninkrijk. Tijdens het brexit-referendum stemde een meerderheid van de Schotten er namelijk voor om bij de EU te blijven. In Turkije heeft een Nederlands reddingsteam dik een week na de aardbeving vier mensen levend onder het puin weten te halen. Het zou gaan om een vader en een zoon die door zoekhonden werden ontdekt. Gisteravond werden ook al twee mannen onder de brokstukken gevonden. Alec Baldwin keert terug als acteur en producer bij de film Rust... waar eerder een dodelijk schietincident plaatsvond waarvoor Baldwin is aangeklaagd. Door het schietincident kwam een cameravrouw om en raakte een regisseur gewond. De productie werd daarna stopgezet. Baldwin werd eind januari formeel aangeklaagd voor dood door schuld. En Hyundai en Kia brengen in de VS een gratis software-update uit... die de kans op autodiefstallen moet verkleinen. In het land was er een golf van diefstallen nadat er filmpjes rondgingen... met uitleg over hoe bepaalde modellen zijn te hacken en te stelen. En dat klonk zo. They'll take a charger and they'll put it in the port like that. You see it? Yeah. They'll put it in like that and they'll fucking turn it... See what I mean? They'll Ja, je maakt het slot dus open, steekt er een USB-kabel in en draait die om zodat de auto aangaat. En na de update kan dat dus niet meer. Het weer zonnig en droog met 9 graden op de Wadden en 14 in Limburg. Morgen valt er wat regen en het wordt dan zo'n 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar stranden bij Purmerend Noord een vrachtauto met pech. De rechterrijstrook is dicht.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 gevolgd door Calypso, John Denver. Club De Blauwe Tram. Bij restaurant Rabbel. Vindt u samen eten ook zo gezellig? Schrijf het dan eens aan bij Eetclub De Blauwe Tram in restaurant Rabbel... voor een vers bereide, warme, drie gangen maaltijd. Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk en de kosten zijn 11,75. Voor meer informatie of aanmelden per mail of bel met e.elfrink at plus.zandvoort.nl e.elfrink.plus.zandvoort.nl of telefoonnummer 06 44 31 10 06 44 68 3110. En het is elke dinsdag van 12 tot half 2. Locatie de Blauwe Tram in restaurant Rabbel. The Rose, Bette Mittler. Some Stand De Scene was een Nederlandse rockband uit Amsterdam... met poëtische teksten rondzanger, gitarist, componist en producer Tilau. De groep was actief in 1979 tot 2014. Op 12 augustus 2013 werd bekendgemaakt dat Tilau aan keelkanker leidt. In juni 2014 gaf hij met zijn band afscheidsconcerten op Pinkpop in de Heineken Music Hall. Die, laat, die zou eerst Paradiso zijn, maar werd verplaatst omdat het concert in 7 minuten uitverkocht was... in de Lotto Arena in Antwerpen en in de AB in Brussel. Het nummer Iedereen is van de wereld werd in 2015 het campagnelied van de Vlaamse antikankercampagne Kom op tegen kanker. Tilau overleed op 23 juni 2015 in Amsterdam. Hier is de scene met Iedereen is van de wereld. Michael Jackson met She Out of My Life. Op 15 maart zijn de provinciale statenverkiezingen. Om inzicht te krijgen welke politieke partij het beste aansluit bij wat u belangrijk vindt... heeft commissaris van de koningin Arthur van Dijk afgelopen donderdag in het provinciehuis te Haarlem... de stemhulp Mijn Stem gelanceerd. Aan de hand van 24 stellingen geven mensen aan hoe belangrijk ze een onderwerp vinden of juist niet... Vervolgens zien zij in hoeverre hun standpunten aansluiten bij die van de politieke partijen die meedoen aan de provinciale verkiezingen 2023. In totaal doen 23 partijen in Noord-Holland mee aan de provinciale statenverkiezingen.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 Cowboys playing, young men slaying, old men praying, the world will change. Schoolgirls dating, daughters mating. Oh, waiting to rearrange. achtervolgens A Way of Love van The Family Dog... en Here Comes Again van Dolly Parton. Voor Zandvoort en de regio... Tot 2 april de klare lijnen van Erik Kolen. Het Zandvoort Museum, geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 5 uur. De toegang 6 euro per persoon en de museumkaart is gratis. De heerlijkheid Zandvoort. Originele oorkonde. 350 jaar Pauluslood. Ook het Zandvoort Museum geopend, zoals ik al zei... van woensdag tot zondag van 11 tot 5 uur. En de toegang is ook 6 euro hier. En de museumkaart is hier ook gratis. Classic Concert. Het Tuschinski Trio bestaat sinds 2006 en heeft als gezamenlijke passie dat zij graag mooie en pakkende muziek spelen, soms in aparte bezettingen. Ze hebben hiervoor als onuitputtelijke bron de filmmuziek gevonden... en muziek die sinds het ontstaan van de film een onmisbare plaats heeft genoten. Het concertprogramma An Acceptable Journey is een prachtige verzameling nieuwe en oude filmcomponisten van Bizet, Verdi en Baudel. Gecombineerd met filmthema's uit bijvoorbeeld The Godfather, Les Miserables, West Side Story en Lord of the Ring vormen deze meesterwerkjes een perfecte combinatie van populaire filmthema en films tegenwoordige klassieke werken. Alle arrangementen met piano, sopraan en viool zijn speciaal voor het programma gemaakt. Locatie Protestantse Kerk Zandvoort en het is 19 februari van 3 tot 5 uur. En de kerk is open om 14.30 uur. De toegang 10 euro. Voor info en aanmelden info at classicconcerts.nl of telefoonnummer 06 19 55 06 11 06 19 55 11. En het is Marieken Verholstdonk. ik jouw hart weer breek, zal ik jou dan vertellen hoe mijn hart breekt. breek bij een klein gebaar of een woord dat jij spreekt, hoe mijn hart dan breekt. Blijven wij bij elkaar je taal te spreken, blijven wij bij elkaar tot het hart niet meer zal breken.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 Marga Scheiden, Nederlandse fotomodel, danseres en zangeres van Luf... die werd geboren in 1954 en die wordt dus vandaag 69 jaar. Marga werd met name bekend als lid van het trio Luf... en Marga Scheiden was voor haar zangcarrière bij Luf werkzaam als fotomodel. Tot 1981 had de groep veel succes, maar ging uiteindelijk toch uiteen. Collega Patty Brat en José Houbé hebben vervolgens ieder solo constondig succes. In 2015 kwam er opnieuw een comeback van Marga met Luf. Marga Scheide liet het merk Luf deponeren en beschikt daardoor over alle rechten van de groepsnaam.